Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn zeker 25 gewonden gevallen... bij een ontploffing in een café vanmiddag. Waarschijnlijk was het een gasexplosie. Met drie slachtoffers gaat het slecht. Een ooggetuige zegt tegen een Spaanse krant dat het café afgeladen vol was. Op beelden is te zien dat de vloer en de muren van het café zwaar beschadigd zijn... net als de woningen boven de bar. Het gebouw heeft drie verdiepingen. Buurtbewoners zeggen dat er elf gezinnen wonen. Er zouden nu geen mensen meer binnen zijn in het complex in Madrid. De Amerikaanse president Trump wil dat alle NAVO-landen stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Ook wil hij dat deze landen samen importheffingen instellen van 50 tot 100 procent op producten uit China. Doen ze dat niet, dan zal Trump geen zware sancties opleggen aan Rusland, schrijft hij op Truth Social. Vooral Hongarije, Turkije en Slowakije zijn afhankelijk van de import van Russische olie. Bij een anti-immigratieprotest in Londen zijn meer dan 100.000 mensen aanwezig. Dat protest is georganiseerd door anti-islamactivist Tommy Robinson. Het motto van de demonstratie is Verenigd het Koninkrijk. In Londen is ook een tegendemonstratie onder de naam Sta op tegen racisme. En die demonstratie is een stuk kleiner met ongeveer 5000 mensen. De politie in Londen is massaal op de been met 1000 extra agenten. Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena gewonnen van PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 3-1. Na een goede eerste helft vielen de Amsterdammers naar rust terug... en waren de Zwollenaren dicht bij de gelijkmaker. Maar Mika Gods stelde in de 86e minuut de overwinning van Ajax veilig. Dan het weer.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 Come closer, know my situation. And sometimes I know you get impatient. But you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go through litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. I'm living but I can't let you go. You're the one I want in my life. already got a wife. Can't leave you alone. No. I am living but I can't let you go. You ain't never step outta line or get out of pocket, so I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you. Be with you. wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got a wife. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget you. Anytime the chick is there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. I already got away. Got away. Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with you.